7 uur. Ember Brandsen met het NOS Journaal. De Deense hoofdstad Kopenhagen is sinds gistermiddag het toneel van meerdere schietpartijen. Bij een station schoot de politie vannacht een man dood die het vuur op agenten had geopend. Het is niet duidelijk of hij betrokken was bij eerdere schietpartijen in de stad. Aan het begin van de nacht werd een 55-jarige man bij een synagoge in de buurt doodgeschoten. Twee agenten raakten bij die schietpartij gewond. Gistermiddag was er ook al een schietpartij in Kopenhagen. Toen kwam een man om het leven tijdens een lezing waarbij de omstreden Zweedse cartoonist Lars Vilks aanwezig was. De Deense politie gaat uit van een moordaanslag op Vilks. De cartoonist bleef ongedeerd. Het staakt het vuren dat gisteravond om 11 uur Nederlandse tijd inging in het oosten van Oekraïne lijkt op de meeste plekken te worden nageleefd. Het Oekraïense leger en de pro-Russische rebellen beschuldigen elkaar wel van het schenden van het bestand op enkele plaatsen. Volgens Oekraïne is er gevuurd vanuit een gebied dat in handen is van de rebellen. Tegelijkertijd zegt een rebellenleider dat Oekraïense militairen in Debaltjevo mortiergranaten hebben afgevuurd. Grote gevechten zijn er niet gemeld in het oosten van Oekraïne sinds de wapenstilstand van kracht er wordt opnieuw een sneeuwstorm verwacht in de Verenigde Staten. De storm trekt de komende uren over Boston en de rest van het noordoosten van de VS. Er wordt rekening gehouden met een pak sneeuw van ruim 30 centimeter. Het openbaar vervoer ligt stil en in het noordoosten van de VS zijn zeker 1300 vluchten geannuleerd. De Amsterdamse politie heeft gisteravond laat de ambtswoning van burgemeester Van der Laan bewaakt. Taxichauffeurs waren van plan om voor de woning aan de Herengracht te demonstreren tegen Uberpop, een goedkope illegale taxidienst. De plannen voor de demonstratie waren uitgelekt en de politie sloot een deel van de Herengracht af. De taxichauffeurs zagen daarop af van hun actie. Het weer, veel zon, maar in het zuiden is er ook kans op wat regen vandaag. Het wordt 5 graden op de Wadden tot 9 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.